Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. De meeste banken op Cyprus gaan morgen weer open. Dat heeft de Cypriotische Centrale Bank bekendgemaakt... nu er een akkoord is bereikt over een nieuwe noodlening aan het land. Alleen de Bank of Cyprus en de Laiki Bank blijven nog tot donderdag gesloten. In het reddingsplan staat dat deze grote banken grondig worden gereorganiseerd. De Laiki Bank wordt zelfs gesplitst en zal uiteindelijk verdwijnen. Grote spaarders raken daarbij veel geld kwijt. De samenwerkende hulporganisaties beginnen vandaag een nationale campagne om geld op te halen voor slachtoffers van de Syrische burgeroorlog. Voor donaties is Giro nummer 555 opengesteld. Op tweede paasdag zenden de VARA en de EO een speciaal tv-programma uit over Syrië. Ook komen er spotjes met bekende Nederlanders op televisie. Die reclametijd wordt door verschillende media gratis beschikbaar gesteld. Volgens de hulporganisaties is het verlenen van hulp moeilijk door het geweld en logistieke problemen maar bereiken de hulpgoederen de mensen wel. De grote bouwbedrijven en een aantal woningcorporaties willen binnenkort een akkoord sluiten om huurwoningen duurzaam te renoveren. In een periode van drie tot vijf jaar zouden 100.000 huurwoningen energie-neutraal moeten worden verbouwd. De bouwers Volker Wessels, BAM, Ballas Nedam en Dura Vermeer zijn erbij betrokken. Maar niemand wil reageren op het op handen zijnde akkoord. Onduidelijk is nog hoe het project wordt gefinancierd. Dierenpark Burgerso mag zich koninklijk noemen. Dierenpark krijgt het predicaat ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Burgerso werd in 1913 geopend, toen nog onder de naam Fezanterie Buitenlust. Oprichter Johan Burgers gaf in 1924 zijn naam aan het park. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Alleen in het zuiden drijft sluierbewolking over. Het gaat weer licht tot matig vriezen. Het koelt af naar min 2 tot min 5 graden. Morgen overdag en woensdag blijft het droog, is geregeld zon. Blijft wel koud met een middagtemperatuur van 3 tot 5 graden. Dit was het ROS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Tell me what more can I do? Give you all my money. Tell me what more can I do? You is a sweet little girl, but I swear you won't be true. drifting and drifting Just like a ship out on the sea I'm drifting and drifting Just like a ship out on the sea Because I ain't got nobody In this world to care for me Nee, u hoeft geen grote fan te zijn van deze man. En u herkent hem al meteen aan zijn stem en aan zijn gitaarspel. Gitaarklanken en stem van Eric Clapton in Driften. Het is een eh, LP-version dus. Het heeft ooit eens op een eh, LP gestaan, maar dit komt vanaf een single-cd'tje uit 1994. Welkom terug bij nog een uur hier via uw eigen favoriete omroep. U weet het, hier kan alles voorbij komen hoor. Duitsstalig, Engelstalig, maar ook Nederlandstalig zoals Guus Meeuwis. Het was zeven jaar geleden, midden in Parijs. Onderaan de trap van een oud paleis. En ik keek in jouw ogen, jij en die van mij. Een enkele seconde en toen was het al voorbij. Maar die seconde werd een dag, die dag die werd een maand. Die maand die werd een jaar, toen pas kusten wij elkaar. voor de allereerste keer, daarna niet zoveel meer. Je hield nog wel van mij, maar onze liefde was voorbij. Wat verliefd zijn is veel leuker en makkelijker dan We waren veel te jong toen, en wisten er niet van houden van no, zei we blijven vrienden, dat vond ik een cliché De eindige relaties in een film altijd mee Maar goed, ik had geen keuze, ik wilde je niet kwijt Dus in plaats van liefde koos ik voor gezelligheid Maar dat bleek niet te werken, je praatte niet met mij Waardoor ik in een hoekje zag je in mezelf zijn. Ik wil hier niet blijven, afscheid met een traan Voor beide is het beter als ik even weg zou gaan Want verliefd zijn is veel leuker En makkelijker van houden was. Guus en van Gant, eh, hij was heel erg verliefd een paar jaar geleden. Heeft er wel lang over gedaan hoor, voordat hij zijn eerste zoentje gaf. Althans, als je hem mag geloven in dit nummer. Weet je nog dat ik tegen u zei op Radio 2? Hele lange nummers. De ene keer lange nummers, de andere keer nummers met wat stilte. Soms met wat oplopend ritme. John Lennon en Paul McCartney, zij schreven het. Uitgevoerd door vele grotere der aarde, maar ik heb het nu van Toto. With a little help from my friends. De lange versie, oftewel live album version. Maar liefst 10 minuten. Maar wel genieten. What would you do if I sang out of her lend me your ears and I'll sing your song, and I'll try not to sing out of key. Everybody, don't. thank you leukste nummer waar je een spetterende show zoals Toto ze op het podium brengt mee af kunt sluiten. En dan vooral als je dan ook nog eens een keer eh, wat vrienden mee laat zingen in dit nummer. With a little help from my friends. En het applaus gaat gewoon zo nog even door hoor. Maar dat applaus kan ook gelden voor Gloria Estefan. I'm not giving up on you. Het zou tegen je gezegd worden door je partner. Ik geef niet op aan jou. To be completely honest, it scares me to imagine what life would be without you. And for this very reason, I ask you to forgive me for what I'm putting us through. Although there's so many Eh, wat zou er tegenwoordig met deze dame aan de hand zijn? Je hoort er eigenlijk nog maar heel weinig van. Ik heb begrepen dat ze nog wel eens een keer een cd heeft uitgebracht. Maar of die cd nou echt zo'n grote hit is geworden, dat weet ik niet. Dit in ieder geval wel. Kid Rock. Het lijkt dat in Amerika de zaak helemaal grijs gedraaid wordt. Als het nog vinyl zou zijn. Hè? Maar ja, een singeltje kun je echt niet grijs draaien. In Nederland hebben ze daar nog even een slap aftreksel van gemaakt.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 En natuurlijk ook van elkaar. Dat is wat Kid Rock het liefste doet. Michael Bolton, hij schreef het. Ik hoop dat het niet autobiografisch is. Dan zou hij tegen zijn partner gezegd hebben... That I love you, but I lied. zonder jou. Niets kan mij binden bij mijn vrienden. Bij hen kan ik het niet meer vinden. Het liefste ben ik dicht bij jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Ook als het dansorkest gaat spelen. Want dansen gaat mij gauw vervelen. Als ik jou niet in mijn armen haal. ik op jou zal wachten. Maar leef ik ook nog in jouw gedachten? En ben jij mij nog altijd trouw? Ik kan niet verder zonder jou. leven zou ik voor jou geven. In al mijn brieven staat geschreven. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Ik ben zo eenzaam Ik ben zo eenzaam zonder jou, dat zingt eh, Hans de Boy nu. Maar eh, iemand anders heeft het geschreven. Tura onze zuiderbuur. Zin om even een beetje te zwingen? Doen we samen met Van Morrison Perfect Fit. Door hem zelf geschreven, geproduceerd, gezongen en mondharmonica gespeeld. Now baby, lelijk You've been holding back too much Your my language could be the perfect touch What you are asking fits with Everything on my list This could be the perfect fit Tell me that it's madness to want something quite like this. But they don't understand the magic that I can't resist. What would let me so tragic if everything just went amiss? And this could be the perfect fit. When we say we're just friends, come on, tell me what's wrong with this. What I say, keep it simple. Keep it simple. When we haven't even started yet. And this could be the perfect fit. dress you're wearing Baby, suits you right down to the ground Everywhere in the world That a loving woman can be found Well, I sit high and low now And from where that you and I sit I This could be the perfect fit Zo noemde Hans Boy zijn cd die hij uitbracht in 1993. 15 tracks staan erop, bijna allemaal door hem zelf geschreven. Net zo goed als dit, als je haar ziet. het komt en het raakt me weer. Het raakt me tussen mijn ogen, van onder tot boven, ergens diep, diep binnen. En nou en nou weet ik weer wat het betekent en hoe het vertekent en hoe blind een mens kan zijn. Als je haar ziet. smeken De vraag om vergeving van allen die de weg kwijt zijn En toch en toch hoop ik weer op betere tijden Verlost van het lijden voor haar en voor iedereen Als je haar ziet toekomst hebt gezien. da. haar dan niet als je haar ziet? Ik heb u wel eens verteld hè, dat ik eh, regelmatig eh, naar Frankrijk op vakantie ga. En uh, elk jaar zitten wij daar dan een maand, anderhalve maand. Op een gegeven moment liep ik daar over een markt en mijn vrouw en ik praten gewoon tegen elkaar. Toen kwam er een jonge man naar ons toe gelopen en die zei van... hey, zijn jullie Nederlanders? Ja, wij zijn Nederlanders. Oh, van Ten Sharp dan. a wonder of age and I see your skin turn pale I can see your hair turn gray Being old and wise Gray is such a vivid color Who doesn't need the time to go and find the answer But was it really my own mistakes. You were always there to wipe the tears away. You often knew to smile and make my day. You make me see. Maar een klein landje groot in kan zijn, zeggen we dan wel eens. Als je daar eh, in Frankrijk ergens over een markt heen loopt... en er komt een Fransman naar je toe en die zegt dan tegen je... Oh, het land van Ten Sharp. Prachtig om dat te horen. U weet het, hè? In, eh, in het programma Muziekerier kunt u van alles tegenkomen. Van hip-hop tot house, van, eh, van, van, van pop tot klassiek. Zo mag ik het gerust zeggen. Want Andrea Bocelli is toch eigenlijk een klassieke zanger, hè? stem heeft die vent, hè? Als je Close Harmony gaat zingen, ja, dan moet je even, even inzingen. Hè? Dan moet je even wat, wat proberen voordat je allemaal tegelijk begint. Dat deed ook Kenny Loggins. prachtig ingezongen hè, door uh, deze Kenny Loggins. Een dame hier uit Nederland heeft ook pas geleden een cd uitgebracht. Angela Groothuizen.